Dikter Hark met het NOS Journaal. Er komen hogere kwaliteitseisen voor weinig voorkomende complexe operaties. Daardoor kunnen patiënten voor dit soort operaties niet meer in alle ziekenhuizen terecht. De Vereniging voor Heelkunde heeft criteria opgesteld voor bijvoorbeeld obesitasoperaties en operaties bij minder voorkomende vormen van kanker. Ziekenhuizen zijn verplicht om de operaties een minimum aantal keren per jaar uit te voeren. Verder worden eisen gesteld aan onder meer de apparatuur die wordt gebruikt. Nederland steunt de voordracht van Jurk Asmussen, die de nieuwe, Duitse de nieuwe Duitse bestuurder bij de Europese Centrale Bank. De Duitse staatssecretaris van Financiën Asmussen moet Jurgen Stark opvolgen, die vrijdag opstapte. Volgens het Nederlands ministerie van Financiën is Asmussen heel ervaren in het Europees financieel en economisch beleid. In de Verenigde Staten hebben F-16's gisteren uit voorzorg twee vliegtuigen begeleid naar een luchthaven. De Amerikaanse autoriteiten waren extra alert vanwege de herdenkingen van de aanslagen van 11 september. Enkele passagiers op vluchten van Denver naar Detroit en Los Angeles en naar New York zouden zich verdacht hebben gedragen. Beide gevallen bleken loos alarm. De beurzen in Azië staan flink in de min door de zorgen over de Europese schuldencrisis. De Nikkei-index staat op het laagste niveau sinds de aardbeving en tsunami in Japan in maart. Ook andere beurzen in Azië leiden verlies. In Sydney is de Australische acteur Andy Whitfield overleden. Was vooral bekend door zijn hoofdrol in de serie Spartacus, die ook in Nederland is uitgezonden. Bij Whitfield werd vorig jaar lymfklierkanker vastgesteld. Hij is 39 jaar geworden. De vrouwenfinale van de US Open is gewonnen door de Australische Samantha Stoser. Ze, ze won met 6-2 en 6-3 van de Amerikaanse Serena Williams. Vanavond staan de Serviër Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal tegenover elkaar in de mannenfinale. Dan nog het weer droog en vooral in het oosten eerst nog wat zon. Later vanmiddag lichte regen of motregen. Temperatuur ligt rond de 20 graden vandaag. Ook de komende dagen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 www.zfmzandvoort.nl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 谁？ così. questo ritmo che sale Senti come va, senti come va, senti, senti, senti come va piace così. You like you my on the radio. Well, I hate to say, but I've been going solo. You like me till you heard my on the radio. But now I'm just a for you, oh no. You like me till you see me on your TV. Well, if you're so low then why you watching? You say good things come to those who wait. I've been waiting a long time for it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 take over from the end of the sofa. I'll be your man.